Goedenavond, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. De gouverneur van New York stapt op na beschuldigingen van seksueel wangedrag. Andrew Cuomo heeft volgens de Amerikaanse justitie de afgelopen jaren minstens 11 vrouwen seksueel lastiggevallen. Hij zou vrouwen tegen hun zin in hebben gekust en vernederd. In een televisietoespraak heeft hij zijn vertrek nu aangekondigd. I think that given the circumstances, the best way I can help now is if I step aside and let government get back to governing. And therefore that's what I'll do. De afgelopen dagen hadden veel democraten, waaronder president Joe Biden, Cuomo al opgeroepen om op te stappen. Cuomo is tien jaar gouverneur van New York geweest. Vanaf half oktober zijn coronasneltesten in Duitsland niet meer gratis. Het land hoopt daarmee mensen over te halen om toch een coronaprik te halen. Want voor ongevaccineerden kan het flink in de papieren gaan lopen, zegt correspondent Judith van der Hulsbeek. Je hebt het voor heel veel dingen nodig. Voor de sportschool, als je bij een restaurant binnen wil zitten, naar de bioscoop wil. Dus dan, eh, ja, dan moet je overal voor je test betalen. De mensen die geen vaccin hoeven te halen, zoals kinderen en zwangere vrouwen, kunnen zich nog wel gratis laten testen. En voor bewoners van de Utrechtse wijk Zuilen is er na maanden eindelijk een oplossing voor de kippen- en hanenoverlast. Die houden heel wat mensen wakker daar. Vier uur s'nachts hoor je gewoon de hanen kakelen. Ik heb twee kleintjes, eh, jongs is twee. En die wordt ook wel eens, eh, wel eens wakker zo van, eh, van dat gekakel. hanen die zo... Kijk, dit geluid, daar worden mensen wakker van. Nou, eindelijk weer een volle nacht slapen voor de boeg daar. Vrijdag worden er ongeveer 150 dieren gevangen en naar een opvang gebracht. De gemeente Utrecht moet wel, zeggen ze, anders worden het alleen maar meer kippen en hanen. Het weer nog. De meeste buien verdwijnen vanavond ook. Vannacht kan het wat mistig zijn. Morgen droog en zonnig. Alleen in het noordoosten een bui. Het wordt 21 tot 24 graden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Robert Vriezer van de ANWB.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 Samenstelling, presentatie, Alco Beuving. En ik probeer altijd een thema te kiezen voor zo'n uitzending. En ik dacht in deze eh, ja, periode is het misschien wel eens leuk... om wat eh, over de tuin te gaan doen. Eh, ja, in deze aflevering luisteren we naar jazzmuzikanten... hoe ze hun tuin beleven. Nou, in die tuin, daar kan ook van alles gebeuren natuurlijk. en je komt er allerlei dingen tegen. Van bloemen, bijen, vlinders, sprinkhanen. En eh, er bestaan ook nogal wat verschillende soorten tuinen. Een eh, Chinese tuin of een eh, rozentuin of een Engelse tuin of een... Uh, nou, te veel soorten om op te noemen. En soms regent het ook nog wel eens in de tuin, zoals de laatste dagen het geval is. Kortom, een mooi thema voor een zomerse jazz-uitzending. En je kan muziek verwachten van Kirk Whalem, Philip Katrien, Phil Woods, Mel uh, Paul Desmond, nou eigenlijk heel veel bekende. En natuurlijk zitten er liedjes bij die je zeker uit het verleden kent. Maar er zit misschien ook wel iets nieuws tussen. Eh, ik begin met eh, een bekende saxofonist. die ook heel veel sessiewerk gedaan heeft. Maar ook een aantal soloplaten. Kirk Whalum. En die heeft een mooi nummertje geschreven. In the Garden. En dat komt van een eh, cd, Hymns eh, in the Garden, een CD uit 2000. En eh, een beetje religieuze jazz zou ik bijna zeggen natuurlijk. En ja, het thema is The Garden. En ja, vandaar dat heel veel in de titel Garden hebben. En dat geldt ook voor Philippe Katrien, een in Londen geboren Belgische gitarist. Een beetje een afstammeling van Django Reinhardt. En die heeft een cd gemaakt in 2002, Summer Night. En daar staat een prachtig nummer op. Le Jardin de Madi. Philip Katrien op de gitaar... Philip Aarts op de bas, Joost van Schaik op de drums... en Bert Loris op trompet. Ja, mooi nummertje ook. Dan heb ik nu iets klaarstaan wat je eigenlijk niet zou verwachten in dit programma. Dat gaat namelijk over Billy Joe Armstrong. Eh, eigenlijk een frontman van Green Day. En eh, die heeft samen met Nora Jones een ja, cd gemaakt. En die is eigenlijk wel grappig. Er zat ook een mooi nummer op. En dat is, het is eigenlijk op die cd zijn allemaal muziek van de Everly Brothers. En uh, eh, For Everly heet die cd ook, 2013. En het nummertje wat ik heb klaargezet, dat is Down in the Willow Garden. En het gaat natuurlijk over een wilgetuin. En eh, ja, wat, wat, wat grappig is, van, eh, als je naar dit nummer luistert... het is een beetje Amerikaans, zou ik bijna zeggen country. Maar er, zit een treurende elektrische eh, gitaar in. Mooi, luister. Billy Joe en Nora. Eh, voor uh, Foreverly komt eh, het van. En het is een prachtig eh, cd. Eigenlijk was ik er wel een beetje stuk van. Van deze twee giganten in de muziek. Nora Jones, jazz en een beetje pop zou ik bijna zeggen. En Billy Joe, pure pop en rock. Kortom, mooie cd. dan maken we weer een stapje terug naar de echte jazz, zal ik maar zeggen. Phil Woods en Jim McNeely. McNeely die hebben ook een nummer over Flowers. Dat komt van de cd Flowers for Oranges. En dat is uit 1991 en het nummer heet Flowers. Dat groeit natuurlijk volop in de tuin in deze tijd van het jaar. Maar je kan zeggen wat je wil, door die regen groeit alles als kool. piano en veel Woes op, eh, als blazer natuurlijk. Eh, ja, wat je tegenwoordig de laatste dagen toch wel meemaakt... dat er toch nog eens een beetje regen in de tuin valt. En uh, Diana Krall, een bekende jazz popzanger zou ik bijna zeggen... heeft dat ook op de cd gezet. En dat staat op een cd'tje, moet ik even kijken hoe dat ding ook weer heet. cd Cd'tje 2012. Garden in the Rain is het nummer wat ik uitgezocht heb. a summer's day when you and I had strolled away, and suddenly a storm drew nigh. Seeking shelter from the rain, we hurried down a little lane and found a lovely spot nearby. titel nog schuldig van eh, deze cd. Glad Doll. heet de cd 2012. En ja, een oude Steinway piano en haar eeuwige heese stem. Ja, dan heb je zo weer een uh, cd'tje volgespeeld. Een aardige cd, mooie klanken. Eh, tijd voor iets heel bekends. Je hebt verschillende soorten tuinen en onder andere ook een daktuin. Kom je natuurlijk vooral tegen in hele grote steden. En iemand die daarover gezongen heeft is natuurlijk de bekende Al Giro. That's it. That's it. That's it. Tease it to folks get it, get it, that's it, that's it, that's it, baby.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 Dus tot zover El Giro. Bekend nummertje wat de meeste mensen wel zullen kennen. Eh, als je in het buitenland op vakantie bent... en dat kan allemaal wel weer, mits je de maatregelen in acht neemt... dan heb je, kom je wel eens in Italië en Zuid-Frankrijk... Uh, van die tuinen tegen die eigenlijk helemaal verlaten zijn... Hè, die ook verwaarloosd zijn van die oude huizen. Een beetje ingestort. En eh, je hebt in Amerika Michael Franks, een zanger uit de smooth zou ik bijna zeggen. Die heeft daar een hele cd aan gewijd. Abandoned Garden, de verlaten tuin. Een mooi nummertje. En als je kijkt wie op deze cd allemaal meespelen... dat is wel een lange lijst van hele bekende jongens die meedoen. Randy Brecker, Michael Brecker, Joshua Redman, David Sandborn... Bob Minster. Nou, zo ook Chuck Loop. Ik kan nog wel even doorgaan. Er zitten allemaal hele bekende bij. de Verlaten Tuin. Michael Franks. abandoned garden. Sunlight still prevails. The jasmine climbs the trellis, fragrant jacaranda, ultravioletly sways. The blossoms, each of them by your hand planted, will even if I tell them of your sudden disappearance from my hero, my friend, on the highway of time. Will I meet you again? If the heart ever heals, does the scar always show for the lost Antonio? For the lost Antonio. still prevail. Michael Franks. Ik weet eigenlijk niet of die wel eens op Noordse Jazz gestaan heeft. Ik geloof het eigenlijk niet. Dat is heel bijzonder. Nou, in een tuin kan je natuurlijk niet om de roos heen. En als het nog over een roos gaat, dan denk je natuurlijk aan Seal. makes My eyes become alive and The light that you shine can't be seen do not you tell me is that healthy, baby?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 En dat is een, eh, ja, een dame volgens mij met Pools-Cubaanse eh, roots. Volgens mij woont ze in, uh, in Polen of zo, die kant uit. En dit was het titel van haar cd'tje. My Garden, cd'tje 2008. dit heet het nummertje Roses. En dat sloot natuurlijk mooi aan bij de Rose van Seal. Eh, terug in de tijd met Benny Goodman. En in, als je in de tuin kijkt en het is wat eh, eh, beter weer dan vandaag... dan zie je ze vliegen, de bijtjes. En Benny Goodman heeft daar een mooi nummer over. De Bumblebee Stomp. En Julie London heeft daar ook een mooi liedje over. Be My Little Bumblebee. Komt van een, LP Swing Me An Old Song. Kom ze, Julie London. around. buzzing round. Bring home all the honey love to me, little bee, little bee, little bee. Let me spend the happy hours roving with you amongst the flowers. And when we get where no one else can see. Cuddle up, cuddle up, cuddle up. Be my little baby bumblebee. Buzz around, buzz around, keep a buzzing round. We'll be just as happy as can be, you and me. dozen cousin bees, but I want you to be my bumblebee. Buzz around, buzz around, buzz a buzz around. Little bee, little bee. buzz and buzz around, we'll be just as happy as can be. You and me, you and me, you and me. Honey, keep a buzzing, please. I've got a dozen cousin bees, but I want you to be my baby bumble heet hij. En hij veel vibrafoon. En dat was natuurlijk zijn quintet. En het nummer heet Bumblebee Bolero. Ja, dat is een, prachtige figuur, die Hardy Breuer. Mooie dingen gemaakt. Eh, het eerste uur zit er alweer uh, praktisch op. Dus eh, we gaan ons gereed maken voor twee uur. En we gaan eruit met een nummertje van... even kijken wat ik dan zal doen nog. Ik denk dat ik deze doe. Meld door mee. lie sleeping in the palm of your hand. You're bewitched and deep in love's looked after land. Where you'll see a sun up sky with a morning new, and where the days go laughing by as love comes a calling on you. Sleep on be, don't waken. Can't believe what just passed. She's mine for the taking. I'm so happy at last. hebt geluisterd naar het eerste uur van eh, ZFM Jazz. Dit is natuurlijk, zijn de klanken van Meltorm eh, met Sleeping Bee. Eh, ik hoop dat je twee uur erbij blijft... want we hebben nog veel meer mooie tuinmuziek, om het maar zo te zeggen.